Raymond Seré met het NOS-journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta hadden tienduizenden moslims een protestmars tegen de gouverneur van de stad. Ze vinden dat de christelijke gouverneur op moet stappen omdat hij de Koran zou hebben beledigd. De christelijke man citeerde een vers uit het boek en dat werd door de demonstranten beschouwd als godslastering. Door de protesten hangt er nu een gespannen sfeer in Jakarta. Veel bedrijven laten hun personeel thuiswerken en ook zijn er al scholen gesloten uit angst voor de rellen. Bijna 20.000 agenten en militairen zijn in Jakarta op de been om escalatie te voorkomen. Op een middelbare school in Elst heeft een leerling een leraar neergestoken. De man is behandeld in het ziekenhuis en kon daarna naar huis. De leerling is aangehouden. Volgens een politie hadden de jongen en de leraar ruzie. De andere scholieren zijn opgevangen in hun klassen en in de aula van het Overbetuwe College. Rechercheurs doen in de school sporenonderzoek en praten met getuigen. De verkoop van kinderpostzegels heeft dit jaar 9,3 miljoen euro opgebracht. Met dat geld worden kwetsbare kinderen in Nederland en in het buitenland geholpen. Het totaalbedrag werd bekendgemaakt door leerlingen van groep 8 van de Utrechtse schoolvereniging. Zij waren dit jaar de topverkopers van de kinderzegels. De Utrechtse burgemeester Van Zamen gaf de klas als beloning een dagje uit naar attractiepark Duinrel. Zanger Sting heropent volgende week het Bataclan Theater in Parijs. Daar werden bijna een jaar geleden 90 mensen gedood door aanhangers van IS. Het theater was sindsdien gesloten en is uitgebreid gerenoveerd. De opbrengst van het optreden gaat naar goede doelen en naar slachtoffers van de aanslagen in Parijs. Bij de selectie van het Nederlands elftal voor de komende twee interland zit een verrassing. Bondscoach Blind selecteerde Marvin Zegelaar, een relatief minder bekende speler. Zegelaar speelt bij Sporting Lissabon op de linkervleugel. De 26-jarige Zegelaar begon als prof bij Ajax. En dan het weer. Bewolkt, maar ook wat zon. Vanavond steeds vaker regen. Het wordt ongeveer 10 graden.